Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De invoering van strengere asielwetten hangt aan een zijden draadje. Na een kamerdebat van bijna 16 uur is nog onzeker of de PVV en het CDA de wetten zullen steunen. Dat zal volgende week bij de stemming blijken. Steun van de PVV is nodig voor een kamermeerderheid. In de Eerste Kamer is bovendien de steun van het CDA nodig. Die partij heeft grote twijfels bij de uitvoerbaarheid. Maar afzwakking of uitstel stuit op bezwaren van de PVV. Die partij wil de wetten nog aanscherpen, onder meer door illegaliteit strafbaar te stellen. De demissionaire asielministers Van Wil en Keizer zeiden in het debat dat de wetten uitvoerbaar zijn... en dat ze er niet meer aan willen sleutelen. De Argentijnse componist Lalo Schifrin is overleden. Hij is vooral bekend van het themanummer dat hij in 1966 bedacht... voor de Mission Impossible-series en films... in een ongebruikelijke vijfkwartsmaat. Een filmcriticus van The New Yorker noemde het... de meest aanstekelijke melodie ooit. De Argentijn schreef ook de muziek voor de tenoren Placido Domingo, Luciano Pavarotti en José Carreras... toen die in 1990 voor het eerst samen optraden. Hij werkte ook als jazzpianist en klassiek dirigent. In 2018 kreeg hij een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre. Lalo Schifrin overleed aan een longontsteking. Hij was 93 jaar. Een deel van de ringweg rond Amsterdam is voor ruim twee weken dichtgegaan. Het gaat om de A10 Zuid en A10 Oost, allebei in oostelijke richting. Er worden onder meer tunnels gemaakt. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging die kan oplopen tot een uur. Pas op 12 juli is de ring weer open, maar dan gaat de Koentunnel in noordelijke richting voor twee maanden dicht.